Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Wilderim waarschuwt dat de oppositie de uitslag van het referendum in Turkije mag aanvechten... maar niet mag oproepen tot demonstraties. De grootste oppositiepartij CHP en de pro-Koerdische HDP... hebben protest aangetekend tegen de uitslag van het referendum. Ze zeggen dat er is gerommeld. AFD-leider Frauke Petri trekt zich terug als kandidaatlijsttrekker... voor de landelijke verkiezingen in Duitsland in september... Sinds 2015 is Petri leider van de rechtspopulistische partij... maar ze heeft de afgelopen maanden moeite om de AFD bij elkaar te houden. Zo krijgt ze veel kritiek omdat ze een regionale partijvoorzitter wilde royeren... vanwege opmerkingen over de holocaustherdenking. Critici zeggen dat Petri de partij verdeelt... en een verkiezingsoverwinning in de weg staat. Voormalige American voetbalspeler Aaron Hernandez heeft zich opgehangen in zijn cel. De oudspeler van de New England Patriots zat een levenslange straf uit... voor de moord op zijn zwager in 2013. De 27-jarige Hernandez werd gezien als een groot sporttalent... en had een miljoenencontract bij de Patriots. Nadat hij in 2013 was opgepakt, werd hij meteen door zijn club ontslagen. De bewoner van het appartement in Veendam dat vanochtend vroeg is verwoest door een ontploffing was bekend als overlastgever. Zijn buren hadden over hem geklaagd bij de woningcorporatie. Die was naar eigen zeggen al op zoek naar een ander huis voor de man. Volgens de buren had hij psychische problemen. Bij de explosie viel één dode, vermoedelijk de verwarde man. Anna van der Breggen heeft voor het derde jaar op rij de Waalse Pijl gewonnen. De Olympisch kampioene kwam na 120 kilometer koers solo aan op de muur van Hoei. Van der Bregen, die gisteren haar 27e verjaardag vierde... won afgelopen zondag ook al de Amstel Gold Race. Het weer dan nog, het is met een graad of 9 wat fris... wel geregeld zon en het blijft vrijwel overal droog. Vannacht helder en koud, het kan dan 1 tot 4 graden vriezen. Morgen droog en een graad of 12. Dit was het in... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...